Citydijkers met het NOS Journaal. De Britse premier Johnson noemt het overleven van de vertrouwensstemming over zijn leiderschap een overtuigend resultaat. 59% van de leden van de conservatieve partij steunden hem, waardoor Johnson aan mag blijven als partijleider en premier. Labour-leider Starmer spreekt juist van verdeeldheid binnen de partij. De stemming was aangevraagd vanwege feestjes van overheidspersoneel tijdens de coronalockdown. Donny M., de verdachte in de zaak van het jongetje Gino... werd in een vonnis uit 2017 omschreven als een ernstig beschadigde jongeman. De AD heeft het vonnis ingezien. Donny M. werd toen veroordeeld voor misbruik en mishandeling van twee jongetjes in Sittard. M. zou volgens experts die hem onderzochten nauwelijks iets van zijn straffen leren. Donny M. wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. In de Dominicaanse Republiek is een minister in zijn kantoor doodgeschoten. Medewerkers van milieuminister Orlando Mera zeggen dat ze zeven schoten hoorden en meteen de politie hebben gebeld. Er is nog niets bekend over het motief voor de aanslag. Volgens de woordvoerder van de president werd de minister onder vuur genomen door een jeugdvriend. Die zit nu vast. De 55-jarige Mera was ook advocaat en de zoon van een voormalig president van de Dominicaanse Republiek. Onder inwoners van de Oekraïnse stad Mariupol is mogelijk cholera uitgebroken. Een aantal mensen die de infectieziekte mogelijk onder de leden heeft, wordt onderzocht. De stad werd vorige maand ingenomen door Rusland. Volgens het Oekraïnse ministerie van Volksgezondheid is een cholera-uitbraak goed mogelijk. Er is namelijk weinig schoon drinkwater, de straten zijn vervuild... en het duurt lang voordat omgekomen inwoners zijn begraven. Het weer.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 She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. way back in high school when she was a good Christian. I used to know her, but she's got a new best friend.